Mark Hokker met het NOS-journaal. Volgens de premier van Malta vangt Nederland een deel van de 230 migranten van het reddingsschip Lifeline op. Dat zei de premier op een persconferentie. De Nederlandse regering heeft dat nog niet bevestigd. Het schip van een Duitse hulporganisatie vaart sinds donderdag voor de Italiaanse kust... op zoek naar een land dat toestemming geeft om aan te meren. In totaal zeven landen zouden nu bereid zijn om opvarenden op te nemen. De situatie aan boord van de Lifeline is volgens de hulpverleners slecht is een gebrek aan voedsel, medicijnen en dekens. Twee jaar na de vondst van een dode baby bij de Amsterdamse Sloterplas is duidelijk geworden wie de moeder is. Het gaat om een vrouw van 25. politie kwam erachter via de vader van de baby, die in beeld kwam na een DNA-verwantschapsonderzoek. De vrouw is twee weken geleden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de baby en het verstoppen van het lijkje. De wereldwijde ontbossing is vorig jaar onverminderd hard doorgegaan. In 2017 is er bijna 16 miljoen hectare bos verdwenen, bijna vier keer de oppervlakte van Nederland. Volgens milieuonderzoekers werd er bos gekapt met een tempo van 40 voetbalvelden per minuut. Op een top in Noorwegen wordt deze week besproken hoe bossen wereldwijd beter kunnen worden beschermd. Alle migrantenkinderen die bij de Amerikaanse grens zijn gescheiden van hun familie... moeten binnen 30 dagen weer samen zijn met hun ouders. Een federale rechter in Californië heeft die opdracht gegeven aan de grenswacht. Kinderen jonger dan vijf moeten al binnen twee weken worden herenigd. En de Amsterdamse Noord-Zuidlijn heeft de belangrijkste testritten voor de opening op 21 juli zonder problemen doorstaan. De afgelopen zes weken is de metro onder allerlei omstandigheden getest met in totaal 10.000 passagiers. De treinreizigers hebben doorgegeven wat er volgens hen beter kan, zoals de verstaanbaarheid van het omroepsysteem. Het weer op steeds meer plaatsen komt de zon erbij vanmiddag.